4 uur. Marnik Sampersen eh, met het NOS-journaal. De ex-vrouw van PVV-kamerlid Dion Graus heeft aangifte tegen hem gedaan, meldt de Telegraaf. De vrouw is naar eigen zeggen door Graus gedwongen om seks te hebben met zijn privébeveiligers. Ook zou hij haar hebben bedreigd en geslagen. Graus ontkent in de Telegraaf alles. Volgens hem is de vrouw in de war en kan ze niet omgaan met de scheiding. De ex-vrouw is fractiemedewerker voor de PVV. Jarenlang deed ze dat onbetaald voor haar man... Maar sinds de scheiding vorig jaar staan ze volgens de krant op de loonlijst van de partij. Bij de aanslag op een hotelcomplex in de Keniaanse hoofdstad Nairobi... zijn zeker 15 doden gevallen. Dat aantal loopt waarschijnlijk nog op. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken... is er een Amerikaan onder de doden. Ook zou een Brit zijn omgekomen. De aanval begon gistermiddag en is nog niet voorbij... omdat de terroristen zich hebben verschanst. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door de islamitische terreurbeweging Al-Shabaab. De Mexicaanse drugsbaron Joaquín Guzmán, beter bekend als El Chapo... zou voormalig president Peña Nieto van Mexico hebben omgekocht voor 100 miljoen dollar. Een getuige verklaart daarover in het proces tegen de drugshandelaar in New York. Het smeergeld zou in 2012 zijn betaald, toen Peña Nieto al was gekozen... maar nog niet was ingezworen... Volgens de getuigen was de omkoping een initiatief van de president zelf. Vorig jaar liep zijn termijn af. Tennister Kiki Bertens is uitgeschakeld op de Australian Open. In Melbourne verloor ze in de tweede ronde in drie sets van de Russische Pavluchenkova. Bettens won de eerste set vrij makkelijk, maar de tweede ging naar de Russin. Die kwam in de derde set snel op voorsprong en dat wist Bettens niet meer goed te maken. Het weer, het is bewolkt met lokaal lichte regen of motregen. De temperatuur ligt rond de 6 graden. Ook overdag bewolkt en regen.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 I can make the rain dance. Rain dance, rain dance, rain dance. Follow to fade away. And I wanna feel your love, feel your love. Like the pulse that's in my veins. Like a healer looking down on believers in a crowd. I can free up here and now. Just follow me with both hands. I can make the rain dance, rain dance, rain dance. I can make the rain dance. Follow dance, dance. I can make the rain dance, rain dance. Follow me, always hands. I can make a million dance. ZFM. J'entends des bails atroces en main. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Ouais. Mais comment ça Le monde est hyper Tu croyais quoi Qu'on plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. ta je te fais pas la morale.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 Tu pas ta cata, Jaja, genre en katana, baby, tu gâtes ça. Oh, pas moyen, Jaja. Tu pas ta cata, genre baby, tu gâtes ça. Oh, y'a pas moyen, tu pas ta gata, dja genre en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, pas ta non. Y'a pas moyen, dja ouais. En baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, pas ta non. Y'a pas moyen, dja ouais. En baby, tu dettes ça, d'après toi. En baby, tu ça. En katana, baby.